Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is het afgelopen jaar opnieuw kleiner geworden. Volgens het CBS lag het gemiddelde bruto uurloon van vrouwen vorig jaar 13% lager dan dat van mannen. Tien jaar geleden was dat nog 18%. Vrouwen verdienden in 2021 gemiddeld bijna 23 euro per uur en mannen 3 euro meer. Dat komt vooral doordat mannen oververtegenwoordigd zijn in de best betaalde banen. Dat het verschil in loon afneemt, komt volgens het CBS mede doordat vrouwen steeds vaker hoger opgeleid zijn. Bij een politieactie in de Amerikaanse stad Miami is de premier van de Britse Maagdeneilanden gearresteerd. Ook de directeur van de havens van de Caribische eilandengroep zit vast. Ze zouden hebben geprobeerd om cocaïne te smokkelen en de opbrengst ervan wit te wassen. Volgens de Amerikanen hadden de twee op het vliegveld een afspraak met zogenaamde Mexicaanse drugscriminelen. Die zouden hun 700.000 dollar overhandigen voor een hulp bij het smokkelen van kook van Colombia naar de VS via een haven op de Maagdeneilanden. In werkelijkheid liepen ze in de val van undercover agenten. Bij de Musical Awards is Aladdin het vaakst in de prijzen gevallen. De productie was volgens de vakjury in 7 van de 19 categorieën de beste, waaronder die van beste grote musical. Bovendien kreeg Aladdin de publieksprijs voor beste musical van het jaar. Niassa Alberta won met haar vertolking van Tina Turner in de musical Tina... de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical. Beste kleine musical werd The Rocky Horror Show... 14 de musical over het leven van Johan Cruijff kreeg de prijs voor beste originele Nederlandse productie. Het weer. Vannacht bewolkt maar droog. Morgen in de loop van de middag wat zon. En 11 graden in het noorden tot 16 graden in het zuiden.